stay with my love. It's understood, it's in the hand. some uit de begintijd dat uh, Paul solo ging. Samen met de Wings hoorde je er toch maar mooi My Love aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent vandaag bij deze mooie aflevering van De Late Avond met extra veel muziek. Dus het is wel extra genieten vanavond. We hebben twee onderwerpen in de show vandaag. Eh, te beginnen natuurlijk straks met een eh, mooie ja, en strenge uh, column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over betalen voor een interview in Rotterdam. Wordt wakker. En hij vindt daar wel wat van. En ja, hij is strak in de leer hoor. Dus het zijn stevige woorden straks over een minuut of twintig hier in de show. Eh, verder gaan we praten met Kevin Kap. Hij eh, is eh, eigenaar van een eigen horeca-adviesbedrijf. Wat valt daar te adviseren in horeca? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.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 Dit is De Late Avond muziek van Tracy Colado. Tracy is een singer-songwriter uit Amerika. En eh, ja, niet zo bekend in Nederland, maar in Amerika doet ze het best wel goed. In het clubcircuit zou je kunnen zeggen. Ehm, prachtig. Een uitzicht naar de zomer in deze koude winter maar komt uit 2018. En verder hoorde je David McWilliams en Can I Get There By Candlelight. Zo is het. Eh, zometeen dus een column van Han van Dorst. Hij gaat het eh, hebben over een, eh, ja, een radio en een tv-show, een soort podcast gebeuren. En daarvoor moet je betalen. Hmm, dat is journalistiek niet zo oké, vindt hij. Dat hoor je straks over 10 minuten hier in de show. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het naar je toe. plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe Amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu, amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu, amour qu'avant. Pour moi, la règle prouve l'exception. Mais la grand-mère y voit des inconvénients. Aussi, j'ai pris une sage décision. J'emploie le verbe aimer tous les temps. Peut-être suis-je donc impardonnable chez les amants déçus Résigné, Mais moi, je ne suis pas réconfortable par un amour qu'on trouve sur le pavé.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 Dean Friedman en Lydia hier in de late avond. En verder Adamo met Amour Perdu, natuurlijk uit België. In een ogenblik een eh, column van Han van der Horst. Ik heb het al een paar keer gezegd. En Han, die eh, ja, is best wel streng vandaag.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Vandaag wil ik het hebben over mijn eigen branche, ik bedoel de omroep. Er is een tijd geleden al in onze streken een nieuwe podcast bijgekomen. Die heet Rotterdam wordt wakker. Je kunt de programma's vinden op YouTube en Spotify. De presentatoren zijn Chris Woerts en Frans Hinzet. De grote man achter een en ander is Jan D. Zwart. Dat is een oude tijnagel van de lokale journalistiek. Een kleine 60 jaar was hij hier al aan het werk. Naar ik meen bij het Rotterdamse Parool, toen een krant voor de echte Fijnpovers. En nu treedt hij als bijna 80-jarige op aan het front van de technische ontwikkeling bij de media. Knap gedaan, compliment waard. Maar wat lees ik nu in het Algemeen Dagblad over Rotterdam wordt wakker? Politici moeten betalen voor een interview. Als een partij tot aan de raadsverkiezingen regelmatig voor camera en microfoon wil verschijnen, dan kan dat, maar kost wel 5000 euro. Enkele Rotterdamse partijen, zoals Denk en GroenLinks, hebben bedankt voor deze eer. Jan D. Zwart zegt hierover tegen het AD: Bij Denk denken ze dat alles in het leven gratis is en bij GroenLinks wordt alles altijd gesubsidieerd. Dit doet mij weer denken aan ervaringen van mij 30 jaar geleden. Toch is het zinnig die herinneringen op te halen. Ik was uitgenodigd voor de vijf uur show van Viola Holt en Catharina Keil op RTL 4. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Ik zou daar vragen beantwoorden over mijn nieuwste boek. Natuurlijk zorgde ik ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn. De redactie van RTL 4 ontving me hartelijk. Ik werd in het restaurant neergepoot met een kop koffie en een stevige appelpunt. Vlak Achter mij zaten twee mannen aan een tafeltje en ik kon hun gesprek woordelijk volgen. Een van de twee was blijkbaar medewerker van een reclamebureau, de andere van het programma zelf. De reclameman legde van minuut tot minuut uit hoe het gesprek over een bepaald nieuw product moest verlopen. Vrek, dacht ik, die hebben betaald om op de televisie te komen. Nou bepalen ze ook welke vragen er gesteld worden en in welke volgorde. Ik ging onvoorbereid de show in. Ik had niet hoeven te betalen. Natuurlijk is het mij onbekend hoe het zit met de gasten van Rotterdam wordt wakker. Of de redactie ook gasten uitnodigt die dan achteraf geen bonnetje krijgen. Of dat ze allemaal over de brug moeten komen. In dat laatste geval lijkt de show op een reclame tijdschrift, zoals de allerhande van Albert Heijn. Of de bladen die bij de Plus en de Dirk van de Broek bij de kassa liggen. Daar staan best goede recepten in en ook wel aardige stukjes om te lezen. Toch weet je dat de diepere bedoeling is jou aan het kopen te zetten. Dat wil ik wel vaststellen. En ook dat Rotterdam wordt wakker, om zo te zeggen, wel een bepaalde inbedding heeft. Chris Woerts is verbonden aan SBS 6. Dat kun je zien aan de vaste medewerkers van de show. Die komen nogal uit de hoek waarin ook een programma als Vandaag Insight thuis hoort. Duk bijvoorbeeld, of Jan Dijkgraaf. Dit zijn jongens die op zijn zacht gezegd nogal de toon weten te zetten als ze ergens in een programma verschijnen. De vraag is nu, zou u als raadskandidaat of partijbestuurder of gewoon als ondernemer ervoor willen betalen om bij Rotterdam wordt wakker te verschijnen? Nou, dat moet je gewoon commercieel bekijken. Wat wil ik precies met mijn optreden bereiken en is dat het geld waard? En in hoeverre kan ik richting geven aan de manier waarop ik straks tevoorschijn kom? Is dat nogmaals het geld waard? En als ik dan zeg, ik dok een paar extra uren, krijg ik dan meer naar mijn zin? Kan ik dan de boel meer naar mijn hand zetten of niet? Dat soort vragen moet een mens zich dan stellen. En als luisteraar of kijker weten dat dit soort vragen daadwerkelijk worden gesteld. En dan nu Suno Suno Radio Amor. मैं सेन रामबरन हूँ अमोर एफएम रोटरदाम से बोल रहा हूँ हर एक के लिए और विशेष करके अमर एफएम के सुनने वालों के लिए आमस्टरदाम में पेश करता हूँ अपनी आवाज में ये खूबसूरत नजराना ना ही कोई और ना ही कोई और ना ही कोई और ना ही कोई और सुनो सुनो भैया बहना राजो अमर सुनो सुनो भैया बहना राजो अमर राजो अमर जैसा ना ही कोई और राजियो अमोर जैसा ना ही कोई अब सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सुनियो रेडियो मोर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सुनियो रेडियो मोर घर घर में यही बातें होते ना ही कोई और घर घर में यही बातें होते ना ही कोई और जनता कहते रेडियो मोर जैसा ना ही कोई और जनता कहते रेडियो मोर जैसा ना ही कोई और ना ही कोई और अरे ना ही कोई और ना ही कोई और अरे ना ही कोई और सुनो सुनो भैया बहना राजो अमर सुनो सुनो भैया बहना राजो अमर रंग बिरंगे गाना सुनियो सुनियो समाचार रंग बिरंगे गाना सुनियो सुनियो समाचार औरों की ये बातें सुनियो मन में करियो विचार औरों की ये बातें सुनियो मन में करियो विचार जनता कहते रेडियो मोर जैसा ना ही कोई और जनता कहते रेडियो मोर जैसा ना ही कोई और ना ही कोई और ना ही कोई और ना ही कोई और ना ही कोई और सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर राजो अमोर जैसा ना ही कोई अब राजो अमोर जैसा ना ही कोई अब सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर सुनो सुनो भैया बहना राजो अमोर आमस्टरदाम आपको पसंद आया यही आशा है आपसे मैं सेन राम वरण हूँ आपसे फिर मिलूंगा Dhanyabad. God bless you. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. natuurlijk om over te zingen. Maar het gaat natuurlijk over het liefdesleven van Aurelie Hier in de show, hier in de late avond. En verder hoor je een eh, prachtig, uh, ja, Hindoestaans lied. In opdracht van Ham van der Horst vanwege zijn column. Met excuus voor de geluidskwaliteit, want er is iets misgegaan bij de opname een beetje overstuurd. Gaan we volgende week corrigeren natuurlijk. Eh, straks gaan we praten met Kevin uh, Kappen. Althans, we natuurlijk onze verslaggever Tera Cox over zijn eigen horeca-adviesbedrijf. Want horeca heeft kennelijk advies nodig. En waarom? Dat hoor je over een paar minuten hier in de late avond. Maar eerst Gemini. And just like that. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist?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 Perfect Day. Mhm. En Gemini dus met Just Like That. Tijd voor het laatste onderwerp van de avond. Hier is mijn collega Kevin Kap start eigen horeca-adviesbedrijf. Kevin, gefeliciteerd met deze stap en welkom. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Eh, intussen kennen velen jou, want je bent actief op vele fronten binnen het eten en drinken gebeuren. Maar eh, ja, voor wij naar je bedrijf gaan, wat doe je zo al even in een notendop? Ja, ik ben, ik ben voornamelijk leidinggevende geweest in eh, eten en drinken. Manager van het Erasmus MC, maar ook in het Icasia, havenziekenhuis en werkzaam ook in de horeca restaurants. Nou, dat is, klinkt heel veelzijdig eh, wat eten betreft. En dan heb je ook nog tijd en energie over om iets nieuws te gaan starten. Ja, dat klopt. Ja, daar ga ik eh, vol voor vanaf januari. En hoe heet je nieuwe bedrijf? Dat is uh, Ordeon. En waar komt die naam vandaan? Ja, dat is een samenvoeging van orde, structuur en horizon. Dus eigenlijk uitkijken naar iets moois en rust geven. Heb je daar lang over nagedacht? Ik vind het heel mooi bedacht. Ja, we hebben, we hebben, eh, ik heb er best wel een tijd over nagedacht. Ik heb ook een tijd een andere naam gehad. En ik moet eerlijk zeggen dat het eh, goed voelt. En dat geeft ook het mooie, mooie weer van deze ja, de, deze duidelijk. Ordeon, nou die gaan we onthouden. Eh, en wat doet Ordeon? Wat heeft het te bieden? En voor wie? Nou, wat ik, waar ik mee aan de gang ga is zeg maar het, het helpen en ondersteunen en adviseren van horeca, starters, groeiers eh, en ook horecabedrijven. Um, en eet- en drinkgelegenheden. Dus dat kan ook nog een stukje breder zijn, bijvoorbeeld in de zorg. Waarbij ik ze ga helpen met eh, één-op-één sparring, coaching, ehm, ondersteuning met het maken van een bedrijfsmodel, kijken naar de kostprijzen, hoe kunnen we iets meer marge realiseren. Maar ook als iemand bijvoorbeeld zegt van ja, ik wil toch een stapje doorgroeien met, met mijn bedrijf en het is nu wat klein, hoe kan ik daarmee aan de slag? Dan eh, kan ik daarin helpen. En zijn er veel startende of nieuwe bedrijven? Ja, zeker. ook eh, in, in, eh, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam zijn er zeker nieuwe bedrijven die zijn gestart. En dat is vaak, eh, zijn dat hele mooie en leuke innovatieve concepten, vaak combinaties van bepaalde zaken. En ik denk dat daarin best eh, wat moois gebeurt in de horecawereld. Waar moet je nou vooral op letten? Want ik las wel een aantal eh, steekwoorden. Keukeninrichting en routing bijvoorbeeld. Mhm. Is, je dat, eh, is dat iets om ervoor te zorgen dat je niet tegen elkaar opbotst als je met dienbladen heen en weer loopt? Of ja, wat houdt het in? Ja, dat, dat is eigenlijk best wel, best wel een concreet voorbeeld. het kan ook zijn van ja, waar zet je de spullen in de keuken neer? Hoe vaak moet je heen en weer lopen naar de koelkast? Ehm, het kan ook zijn dat je, is het licht dicht bij de, de routing van het restaurant of juist niet? Eh, doe je dat bewust wel, bewust niet? Er zijn allerlei redenen voor om dat te doen. Ehm, om ervoor te zorgen dat het efficiënter en sneller gaat. Zeker in de wereld waar eh, personeel toch nog wel een groot vraagstuk is. Eh, en efficiëntie en snelheid wel een belangrijk onderdeel is. Ik weet dat er een restaurant in uh, Schiedam bestaat waarbij de keuken boven is en beneden eet je. Dus die mensen moeten voortdurend op en op die trap en zo. Dat zou niet zo'n efficiënte routing zijn in jouw optiek, denk ik dat is vaak een hele uitdagende route. Ik, eh, dat ligt ook aan de stijlheid van de trap. En, eh, maar dat zijn wel belangrijke zaken om daar naar te kijken. Eh, daar zijn natuurlijk allerlei oplossingen voor misschien. En er zijn, is er vast ook over nagedacht. Maar het zijn wel de uitdagingen die vaak in mooie panden, want dat is het ook vaak in Schiedam. de grote uitdaging is om het op een goede manier in te richten, zo'n keuken. Ja, en ehm, nou heb je het ook gehad, nee, heb je het nog niet over gehad, over branding en foodfotografie. Daar heb ik over gelezen dat jouw bedrijf dat ook in zijn portefeuille heeft, wat houdt dat in? Ja, klopt. Kijk, stel dat je zegt van ja, ik wil toch wat meer van mijn menu laten zien. Of ik maak nu zelf ook hele leuke foto's. Maar het komt er toch nog niet helemaal uit. Of, of mensen weten het toch niet precies. Dan eh, is dat een onderdeel die, eh, die ik ook in voorzie, zodat je merk wat verder naar voren komt. Of je bedrijf en je, vooral je menu, want daar gaat het uiteindelijk om. Daar komen mensen vaak voor. Eh, en de sfeer van je pand, zeker je team. Nou, we hebben natuurlijk allemaal wel eens eh, van die televisieuitzendingen gezien van eh, eh, maak je menu niet te breed en liever kwaliteit dan kwantiteit. Ehm, hoe, hoe doe je dat nou, zo'n menuontwikkeling? Je start zo'n bedrijf en dan? Ja, de menuontwikkeling zit hem vaak ook in van ja, is, is de eigenaar wel of niet de kok? Ehm, of is de eigenaar iemand die een kok in moet huren? Wat is er onderzoek gedaan naar wat er allemaal op dit moment beschikbaar is in de, in de omgeving? Ehm, en eh, het maken van een menu is aan zich natuurlijk vaak begint met allerlei leuke ideeën. Maar hoe hou je het behapbaar in zo'n keuken en in de routing? En hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld het personeel ook goed weet waar ze, eh, ehm, wat ze kunnen verkopen aan de gasten? Nou, ik voel dat het tijd is om even te laten weten waar kunnen we terecht om eh, jouw advies in te winnen mocht je een bedrijf willen starten, een horecabedrijf. Nou, kijk op www.ordeon.nl. En... moet dat accent er dan op of gewoon ordeon.nl zonder accent? Nee, zonder accent, want dat werkt niet op de, op de link. En dan kun je daar eh, of een afspraak maken of een contact opzoeken. En dan eh, kan ook via een berichtje en dan eh, neem ik contact met je op.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 Dus, morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft natuurlijk ook weer prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen wel trusten. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Zoals altijd natuurlijk. Hè? En tot sluit van de show Dusty Springfield, een klassieker. Nothing has been proved.